uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental op de Filipijnen door orkaan Mangkut is opgelopen tot zeker 25. De meeste doden vielen als gevolg van aardverschuivingen. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog op... want er worden nog altijd tientallen mensen vermist. Vooral op het eiland Luzon heeft de orkaan veel ravage aangericht. Gebouwen zijn verwoest en bomen zijn omgewaaid. Tienduizenden mensen hebben de afgelopen dagen een veilig heenkomen gezocht. Burgemeester Kaan van Londen wil dat er een nieuw referendum komt over de brexit. Dat schrijft hij in een ingezonden stuk in een zondagskrant. Kaan vindt dat de kiezers zich moeten kunnen uitspreken over ieder akkoord dat de regering sluit. En als er geen akkoord komt, moeten Britten de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een no-deal brexit of toch in de EU te blijven. Verder schrijft Kaan dat de Britse werkgelegenheid en de levensstandaarden in gevaar komen, omdat de regering belabberd onderhandelt met de EU. Premier May heeft altijd gezegd dat er geen tweede referendum komt. De ernstig zieke Pussy Riot-activist Piotr Versilov is in Berlijn... om daar in het ziekenhuis te worden behandeld. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lid van de Russische protestbeweging werd donderdag... in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Zijn vrienden zijn bang dat hij is vergiftigd. Biel schrijft dat Versilov in een kliniek wordt behandeld... door een specialist die ervaring heeft met vergiftigingen. In Amstelveen heeft gisteravond in de Sint-Urbanuskerk een grote brand gewoed. Om half twaalf kreeg de brandweer de brand onder controle. Een groot deel van de kerk aan de rand van, de van het Amsterdamse bos is verloren gegaan. Mensen die rond de kerk wonen werden geëvacueerd. Bewoners van twee woningen mogen nog niet terug hun huis in. De Urbanuskerk was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast. Het weer, opklaringen en kans op mistbanken.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 Someone you could lend a hand in return. de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disjockés pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul.